Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Verenigde Staten is de grootste jackpot ooit gevallen. Big breaking news right now. We are just getting word that the single winning Powerball ticket was sold in Altadena. The final jackpot amount for this draw came to a record 2.4 billion dollars. Ja, één speler had alle getallen goed en wint omgerekend ruim 2 miljard euro. De afgelopen drie maanden liep het prijzengeld steeds verder op, want er waren steeds geen winnaars. En de winnaar kan er nu voor kiezen om in één keer het hele bedrag uit te laten betalen... of hetzelfde bedrag over een periode van 30 jaar gestort te krijgen. En meestal kiezen winnaars voor het eerste. Een lot kostte trouwens maar 2 dollar. Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar extra geld als ze asielzoekers gaan opnemen. Het gaat om 2500 euro per opvangplek. Er moet dan wel plek zijn voor zeker 100 mensen voor een periode van 5 jaar. Dat staat in de definitieve versie van de asielwet, waar een hoop gedoe over is geweest. Want de VVD stond lange tijd niet achter die wet, maar ging vanmiddag toch akkoord. De Europese Commissie gaat bekijken of Microsoft de gamemaker Activision Blizzard wel mag overnemen. Het Amerikaanse techconcern wil zo'n 70 miljard dollar neerleggen... voor de maker van onder meer Call of Duty. En Brussel is bang voor oneerlijke concurrentie. Microsoft zei in januari al het bedrijf over te willen nemen... maar het moet nog wel worden goedgekeurd. Als dat lukt is het de grootste tech-overname ooit. En automobilisten hebben dit jaar enorm veel last van eikels die op hun auto vallen... Schadeherstelbedrijven in Groningen zeggen tegen RTV Noord dat ze het drukker hebben dan ooit. Want ja, wat als je ineens een deuk in je auto hebt? Ja, daar ben ik daarvoor. Om ze eruit te drukken zonder dat er gespoten hoeft te worden. Je kunt aan de deuk zien of het een eikel bijvoorbeeld is geweest? Ja, want er zit er vaak een, een afdrukje bij, een, een, een En Een schade geeft geen, geen krassen. Voor het warme zomerweer zijn er deze herfst heel veel dikke eikels en het was nog nooit zo extreem. Zo extreem als dit jaar niet. En hoe dat kan door de droogte of door nat voorjaar, ik weet het allemaal niet. Maar eh, het is gewoon een feit. Ja. ja. Jij bent wel blij mee, stiekem. Ik ben er heel blij mee, absoluut. En wil je de man van deze garage niet blij maken... je kunt een hoop eikelschade zelf voorkomen. Is gewoon heel simpel, niet onder een eikenboom parkeren. Het weer nog. Vanavond buien langs de kust, ook kans op onweer. Vannacht is het op steeds meer plekken droog. Morgen vooral in het noorden en het westen wat regen. Verder ook wat zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel tussen het Volendam en Knoopend Watergaasmeer 5 kilometer.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb het vandaag eh, samengesteld en ik presenteer het natuurlijk ook. Vandaag staat in teken van uh, jazzpianisten. En een van de pianisten die, eh, die u net heeft gehoord is Thelonious Monk. En de volgende die klaar staat is Dave Brubeck. Natuurlijk bekend van Take 5, maar ook van andere mooie nummers. Ik heb een album uitgekozen dat heet Carmen McRae en Dave Brubeck. Het komt uit 1961 en het nummer wat u uh, gaat horen heet Melengta. Melengta. Melengta. circle around like that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying in the dark. the smoke, it fills the sky. There's a girl just standing by, peering through the black down that lonesome track. Well, she searches and she wanders when the smoke is dense, cause she looks at life through a hole in the fence. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Down at the shipyard, too when the fog's as thick as milk, who's that standing in her silk? Watching men at work, such a funny quirk that it makes her feel much safer when the fog is thick. Cause she looks at life through a chink in the brick. through the crowd, seeking out the noise, shouts from big bad boys. Then she flounces home to mother, though it makes no sense, cause she looks at life through a hole in the fence. You circle around like that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying. Brubeck samen met Carmen McRae, Melengta. Het volgende album wat klaar staat, dat heet Ella en Oscar. En dat gaat het natuurlijk over Oscar Peterson, ook een grote jazzpianist. Het album is gemaakt in 1975 en ik ga ervan draaien April in Paris. chestnuts in blossom, April in Paris. chestnuts in blossom every everywhere in Paris. Mm, April in Paris, chestnuts in blossom. Holiday tables under the tree April in Paris. days. I never knew the charm of spring, never met it face to face till April in Paris. Come on and tell me who can I run to? Doe do did do poop do did do do we da da da do da da da baby, boom. No, boom, baby, boom, do, Van Ella Fitzgerald met Oscar Peterson, April in Paris... gaan we naar een meer toepasselijk seizoen. Autumn Leaves, een nummer van Ahmed Jamal. En het komt van het album The Essence Part uit 1995. Jamal met Autumn Leaves. Ik ga verder met Emmett Cohen, een jazzpianist ook. Ik heb hem eh, begin dit jaar in Rotterdam gezien met eh, een trio. En hij is een geweldige pianist. Ik heb hem eigenlijk leren kennen via het internet. Gedurende de coronaperiode konden veel artiesten... of eigenlijk alle artiesten konden niet of nauwelijks optreden. En hij ehm, had iets nieuws bedacht. Hij ging vanuit zijn, eh, zijn woonkamer met een aantal eh, andere artiesten live optredens geven via het internet. Mensen konden dat sponsoren en ehm, zo heeft hij, eh, ik geloof, meer dan 60 keer een optreden gegeven live over het internet. En daar is hij eh, heel bekend mee geworden. Ik heb twee nummers van hem meegenomen. Het eerste, album het eerste nummer komt van zijn album The Future Stride uit 2021. Ik ga het gelijknamige titelnummer draaien. En daarna ga ik een nummer draaien van een concert... wat hij samen met Samara Joy gaf in uh, Wenen in eh, februari van dit jaar. En dat heet Bas Me, dat nummer. Emmet Cohen. did you walk away? I saw you this morning, baby. Why did you walk away? Can't believe that you don't love me. I thought our love was here to stay. call at all. When I told you that I loved you, every word I say is true. But could be. Then I gave him the check for dinner. He ran away so fast from me. Joy met Emmet Cohen. Een geweldige jazzpianist waar we nog veel van gaan horen. Ik denk dat hij eh, een hele grote is eh, of gaat worden. Ehm, klein huishoudelijk eh, dingetje. Er zijn natuurlijk in Zandvoort ook jazzconcerten. De beroemde concerten in de krocht. Volgende week zondag is het weer zover. En dan treedt op G-titulaar. Er zijn nog een aantal kaartjes verkrijgbaar. dus mocht u zin hebben in een live optreden... het zijn altijd goede concerten daar. Eh, dan kunt u nog terecht bij de website van Jazz in Zandvoort. Ook in december is er weer een concert met Madeleine Bell... en daar zijn ook nog een paar kaartjes voor, eh, voor beschikbaar. Dus mocht u zin hebben, ga naar de website en eh, bestel kaartjes. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Fats Waller. Ook een beroemde jazzpianist. Het nummer heet Blue Turning Grey Over Joy. Fats Waller gaan we naar de wat meer modernere pianisten. En ik heb Francesca Tandoi meegenomen. Ook zij treedt op in de krocht in Zandvoort volgend, begin volgend jaar. En dat is absoluut een heel eh, mooi optreden om naartoe te gaan. Zij gaat daar ook optreden met Maxi Ionata. En laat ik nou ook een uh, live album van eh, haar trio samen met Maxi Ionata tegenkomen zijn. Het is opgenomen in 2018 in Rotterdam. En naast Francesca Tondowi op piano zingt zij natuurlijk ook Frans van Geest op bas... Frits Landesberg op drums en Maxi Ionato op tenorsax. Het nummer heet You Driving Me Crazy. they knew. But you were the kind who dared me, deserved me when I knew. naar Francesca Tondoi ik eh, kan het nummer helaas niet helemaal draaien, omdat eh, het gewoon niet meer past. Ik ben namelijk al toegekomen aan het laatste nummer van eh, deze aflevering van CFM Jazz. In het teken van jazzpianisten. En als laatste heb ik Theo Hill, een, ja, een jonge jazzpianist... die zijn debuutalbum uitbracht in 2015. Dat heet Live at Smalls, dus we hebben weer een live nummer. En... ehm hij is een, eh, een jazzpianist die eh, veel oude nummers opnieuw gecomponeerd heeft. En daar eh, ja, geweldig nieuwe materiaal van gemaakt heeft... waar het vuur werkelijk vanaf springt. Dus het is ook een nummer met een groot, hoog tempo moet ik zeggen. Ehm, Theo Hill op piano, Diana Stevens op de Noorsax, Marion Walden op sax, Joe Sanders op bas en Rodney Green op drums. Het nummer heet Naima's Lullaby... En het komt uit 2015. Luister naar CFM Jazz. En dit nummer is van Theo Hill.